11 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 39 mensen die dood werden gevonden in een koelwagen in het Engelse Grace... waren allemaal van Vietnamese afkomst. Dat heeft de Britse politie bekendgemaakt na contact met nabestaanden. Kort na de vondst van de lichamen dacht de politie nog dat het om Chinezen ging. Agenten hebben ook drie nieuwe verdachten opgepakt. Een Ier en twee Vietnamezen. De Ier wordt verdacht van doodslag en de Vietnamezen van mensensmokkel. De onderwijsstaking van komende woensdag is van de baan... omdat het kabinet 460 miljoen euro extra heeft vrijgemaakt... voor het bestrijden van het lerarentekort en de werkdruk... zowel op het basisscholen als in het voortgezet onderwijs. Mogelijk dat sommige basisscholen op 6 november wel gesloten blijven. Het kabinet trekt ook 500 miljoen euro extra uit voor maatregelen die de neerslag van stikstof in de natuur moeten verlagen. Zo wil het kabinet ruimte maken voor onder meer bouwactiviteiten. Volgende week eh, komt het kabinet met de eerste maatregelen. Wat er rond Natura 2000 gebieden nodig is, wordt bepaald samen met de provincies. Bij nieuwe hevige protesten in verschillende Iraakse steden zijn vijf doden gevallen en meer dan 100 mensen gewond geraakt. Tienduizenden mensen gingen de straat op wegens de corruptie en de slechte economische situatie in het land. Ordentroepen gebruikten traangas en rubberkogels. Het zou zijn gegaan om de grootste anti-regeringsprotesten sinds de val van dictator Saddam Hussein. In de eredivisie heeft koploper Ajax met 4-2 gewonnen bij PEC Zwolle. Al na 20 minuten was het 3-0, maar PEC kwam terug tot 3-2 en kreeg kansen op de gelijkmaker. Kort voor tijd maakte Neres voor Ajax de 4-2. De Amsterdammers staan nu 9, 9 punten voor op AZ, PSV en Vitesse.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 Ofwel de zondagavond naar Remy Jam. Die weten daar alles van. Want daar komt Egyptian Lover ook veelvuldig voorbij. Ik kijk even op het forum, zag ik staan Bert. En zeg eh, toch maar even reageren, want ik hoor zulke lekkere platen langskomen. Nou, dankjewel. Heb je eventueel Sexo Medic van de Barcase? Radio. Sexomatic. Daarvan draai ik dan even de, de, maximale uitvoering. Gevolgd door deze, Chris Dawson en eh, I Can Love You Better. Inmiddels zie ik dat uh, Aad ook voor Forum eh, verschenen is. En die wil een plaatje horen van Anita Baker. En inderdaad, die Sweet Love is echt een, wel een rustige plaat hoor. Die is echt wel voor de zondagochtend. Maar ik zal even kijken want, wat die beste Anita Baker nog meer heeft uitgebracht. En wellicht kan er één van die plaatjes speciaal voor jou even draaien. In het programma. Leeuwarden Nights. 18 over 11. de vrijdagavond de eerste van de 11e. Een nieuwe maand is begonnen. En nu een stukje R&B. Jamelia. En Call Me. Thoughts of you fill my head Here all alone alright. Oh yeah. Don't forget to call your boo tonight. No, no. I can't come around and see my boo right now. And I wanna hear your voice. in een rustige plaats zitten. Aad. Ja, ja, ja, ja. Ik heb eens goed gezocht bij die Anita Beker, maar eh, die heeft eigenlijk alleen maar hele rustige nummers uitgebracht. Hè? Wist je dat? Ja, dat weet je wel. Oké, Aad, je vroeg eh, deze plaat aan. Ik ga hem voor je draaien. Speciaal voor Aad uit Hiddegewaard. Hij zegt, hoi Is meer een verzoekje voor Verstraat op de zondagmorgen, maar graag Anita Beker in de Sweet Love. Nou ja, bij deze aard. Prettig weekend allemaal, zegt hij. Jij ook een prettig weekend, man. Speciaal voor jou. Sweet love. Master D, and we are Houdini. Hi, this is Alexander O'Neill. My name is George Duke. This is Brother Africa Bambata of the Almighty Universal Zulu Nation. Hi, I'm Howard Hewitt. Hi, my name is Arthur Baker. Hi, everybody. I'm Melba Moore. I'm Lady E from Nucleus. Cosmo D. Hi, I'm Mary Davis. And I'm Abdul Raouz. And, and we're the SOS Band. Snoop D-O Double G. Hi, I'm Jody Watley, keeping the old school hip hop alive at Dance Radio Amsterdam. This is sound of dance radio. Zo'n plaat die, eh, als je vertelt dat hij uit eh, begin jaren 80 komt... dat je dan denkt van hoe is het mogelijk? Het had namelijk ook gewoon eh, eind jaren 80 kunnen zijn. Goede sound. Klinkt gewoon lekker. Goldie Alexander in Show You My Love. En daarvoor uiteraard het verzoekje van uh, Aad. Die vroeg hem aan via het forum van Dance Radio, danceradio.nl. De plaat van Anita Baker en de Sweet Love. En inderdaad, het is een wat rustige plaats, maar ook eh, daar eh, maken we ruimte voor. En inmiddels zijn we ook hoorbaar op uh, eh, ZFM in Zandvoort, de 106.9. Helaas op dit moment nog alleen maar het tweede uurtje. Aangezien mijn programma loopt van 10 tot 12 uur. Maar goed, Beter één uurtje dan geen uurtje, Ook voor die luisteraars, welkom bij Van Leon Late Night. Nog tot 12 uur vanavond met fijne muziek. Wat dacht je van deze plaat? Lakeside en Party Patrol. satellite. Satellites. When you can listen to Happy and Heavy for free. Yeah. We are Dance Radio. Know just what to do to keep you in my heart. Don't rock that Don't Rock the Boat. En Riff als laatste, als blokje van drie. Every Time My Heart Beats. En daarmee komen we op eh, kwart voor twaalf in deze aflevering van, eh, van Leeuwen Late Nights. Ja, time flies when you're having fun. We hebben nog een kwartiertje te gaan. En dan zit het er weer op voor eh, deze vrijdagavond. Mooie plaat van Steven Dante. En Love Follows. refrigerator and you never obey my rules. Me and your mother won't respect you, never respect us. You, Charlie and Vernon could not respect you, me and your mother. And all we wanted was some respect. How come Miss we asked for was respect, Eddie? How come you can't respect me? How come you can't respect me? I'm a man, I want respect. I want respect, Eddie. What, baby? Baby, you got it. Mariah kicking in your behind. Out cold on the stage, but then what do you expect? That's just the way you try to say I want the game of respect. Give me respect. reject you on a sunny day. I know your knees with respect. here. brand new style where other sucking MCs wanna style? You're getting bored, you wanna leave the room? I make you stay, so come master, please. Come up the volume. Show them who's bad and who's the master rapper. rapper. And if I don't get my respect, I'll become a face slapper. Uh, crew, so we can dance. Shut up already. Damn. I love y'all. Peace. I'm out of here. Yeah. You're a rapper, you're a first class reject. So put your ego behind, cause 80 pieces is a Een Dat plaatje die je dan vindt in je collectie, hè? KGB en de zogeheten Respect Rap. Met een aantal, uh, ja, stukjes van uh, bekende nummers die ze hebben uitgebracht. 5 voor 12. Leo Late Night loopt op zijn einde. En uh, daarmee ook de vrijdagavond. Gaan we over naar de zaterdag zaterdag waarop eh, ook weer leuke programma's staan eh, te, voorbij te komen op uh, Dance Radio. Kijk mensen op het forum en Daar staat allemaal wat je kunt verwachten. En dat is morgenochtend al een programma. Dus kijk maar eens even. Wat mij betreft graag tot volgende week. Ehm, ja, en als je het programma wilt terugbeluisteren, dan kan dat even via Mixcloud. DJ Frank van Leeuwen. En dan vind je alle programma's terug, inclusief deze. Maar nu eerst het NOS nieuws van...